Renate Kok met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Linden... zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. Die aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon... die heeft melding gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte... dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek... dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een man die meedeed aan de bestorming van het kapitool en daarbij ook een agent aanviel... heeft ruim drie jaar celstraf gekregen. Het is de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de rellen. De man uit New Jersey is de eerste verdachte die veroordeeld is... voor het mishandelen van een politieagent tijdens de bestorming... van het Amerikaanse parlementsgebouw begin dit jaar. In de rechtbank zei hij spijt te hebben van zijn daad. Bij die bestorming raakten zo'n 140 politiemensen gewond. Een ander overleed één dag later. Ook via relschool kwamen om het leven. Meer dan 600 mensen werden gearresteerd. De Verenigde Staten en China willen samen optrekken tegen klimaatverandering. Dat maakten ze bekend op de klimaattop in Glasgow. Hoewel de verklaring weinig concreet is... wordt de toezegging wel gezien als goed nieuws voor het slagen van de top. China en de VS zijn de twee grootste vervuilers ter wereld. In Amsterdam hebben twee verdachten zich gemeld... die in september een jongen van 18 uitscholden en daarna zwaar mishandelden. Slachtoffer fietste rond 4 uur s'nachts in het centrum met een vriend. Toen ze een groepje mannen passeerden, riep een van hen kankerhomo. Toen de jongen daar iets van zei, werd hij in elkaar geslagen. Het weer. Vannacht blijft het in het zuidoosten helder en gaat het vooral aan de grond licht vriezen. Waar het bewolkt is, daalt de temperatuur naar een graad of 7. Later overdag is het overwegend bewolkt en is er ook kans op wat lichte regen, maar ook af en toe zon en dan wordt het maximaal 13 graden.